Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De vier regeringspartijen vinden dat het kabinet zich in de coronacrisis... niet alleen moet laten adviseren door het OMT... maar ook door deskundigen op andere terreinen. Dat bleek tijdens het Kamerdebat over de coronacrisis. De partijen denken aan een adviesgroep met psychologen, pedagogen, ethici en economen. In het OMT, het Outbreak Management Team, zitten deskundigen op het gebied van infectieziekten en gezondheidszorg. VVD-fractieleider Dijkhoff zou het liefste zien dat sommige terrassen al voor 20 mei open kunnen... als ze zich houden aan de hygiëne-eisen en de anderhalve meter regel. Ook de PVV wil de horeca weer ruimte geven, maar vindt dat de basisscholen dicht moeten blijven. Onderwijsorganisaties zien weinig in halve schooldagen. In een richtlijn stellen ze voor om basisschoolleerlingen na de meivakantie hele dagen naar school te laten gaan, maar dan niet elke dag. Volgens de PO-raad en de onderwijsvakbonden leiden halve schooldagen tot te veel onrust en drukke momenten. De richtlijn is bedoeld om ervoor te zorgen dat steeds maar de helft van de leerlingen op school aanwezig is. Ouders met kinderen op de kinderopvang krijgen ook hun eigen bijdrage tot 20 mei terug. Vrijdag werd al bekend dat ze de eigen bijdrage over de periode van 16 maart tot en, met 28 april terugkrijgen. Alleen ouders met een cruciaal beroep, bijvoorbeeld in de zorg, konden gebruik maken van de opvang, maar ook zij krijgen de eigen bijdrage terug. De ruim 4000 inwoners van Herkenbos bij Roermond mogen vandaag nog niet naar huis. De hoeveelheid koolmonoxide in de lucht vanwege de grote natuurbranden in de omgeving is te groot. Sinds maandagochtend staat een groot stuk van het natuurgebied de Mijnweg in brand. Morgen wordt de situatie opnieuw bekeken. Het weer... Nog lang zonnig bij een matige oostenwind. Vanavond en vannacht is het helder en de wind neemt af. Morgen zonnig en dan wordt het 20 tot 23 graden. Wel trekken in de middag wat sluierwolken over het land en koelt het aan zee flink af.